Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ready for the blues? Blues, blues yeah, Radio. James was a man who killed many a man, and he robbed many an express train. And though people did all say, for many a mile away, they'd been robbed by Frank and Jesse James. He had a loving wife to mourn for his life and his children starlit night when the moon was shining bright. They were on that Glendale train. Oh Lord, the people did all say for many a mile away they'd been robbed by Frank and Jesse Jane. He had a loving wife to mourn for his life. shot Mr. House as I laid poor Jesse in en welkom bij Radio 501. Eerst mijn uh, aan uh, Matthijs van der Meer. Die viel in eh, voor Arbin Tamminga, want ja, die heeft het eventjes wat moeilijker vandaag. Maar hij is de volgende keer gewoon weer goed gedaan hoor, vriend. Het mooie On The Rocks. Mijn naam is Frank van Engelen. Welkom in het kantoor van de buurman. Welkom aan jouw toestel, aan je internettoestel, aan je speakers, waar je ook maar bent. Mijn naam is Frank van Engelen. Ik ga blues presenteren. En niet alleen blues, maar ook mooie soul en eh, de aanverwante muzieksoorten die met blues te maken hebben. En het heet dan ook Bluesiana Radio. From 10 to midnight every Friday evening. Live vanuit de kroeg, dus woon je hier op de hoek. Kom gezellig langs en doe met ons mee, want bier staat koud en de band is net afgelopen en de volgende keer heb ik mijn eigen band ook mee. Helemaal leuk. De opening werd verricht door de Memphis String Band. En die hadden een nummer dat heette Jesse James. Wat een beetje doet denken aan de oude country tijden. Dan hebben wij het over de overvallen van de, de postwagens en dergelijke. Jesse James, wie kent ze niet? Maar deze mensen die kunnen veel meer. Want het zijn onder andere ook de begeleiders van Ian Siegel op dit moment. Ja, Luther, uh, hoe heet je nou? Ehm, nou, weet ik even niet. Daar kom ik zo dadelijk nog wel op. Eh, mooie muziek voor je in petto de komende twee uur. Tenminste, dat hoop ik. Want de volgende is van Kenny Neal. We gaan naar wat Chicago Blues. Ja. Yeah. Alright. En dit is wat ik bedoel, hè. Blues is gewoon om vrolijk van te worden. Kenny Neal en het ain't know what you're doing. Goedenavond. got a headache. Headache powder soothes the pain. Once you try to rest, you feel alright again. And when you got a backache, baby, a little rubbing will soothe the pain. But when you got a heartache, baby. There ain't nothing you can do. A man can't break a stone. He tries another lick. Iceman can't break his ice. He buys another pick. And your electric lights go out. I can't light or see you through. But when you got a heartache, baby, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, baby. There ain't nothing you can do. feel so bad. And when you lose a loved one, it make you feel real blue. But when you got a heartache, baby, there ain't nothing you can do. There ain't nothing you can do, baby. There ain't nothing you can do nothing you can do, babe. There ain't nothing you can do. Hi, this is Heidi from Pristine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Yeah, alright. Muziek van alle kanten, maar vooral van de blues en rock. Dit is Mar, Lance en Arbuckle en Stranger at the Time. I spent a long hot afternoon in a town that's known for being mighty cold. time to kill, so I stop and where some shaggin' would be sold. that long Stranger Than Most. Ja, je hoorde Marland en Arbuckle van een prachtig album dat heet Seven Cities. We gaan het even wat rustiger aan doen hier. Een mooie blues ballad hoort er altijd bij. Dit is Danny Bryant. Hij komt uit Engeland en hij zingt over Just As I Am. share of broken dreams. I found the strength to carry see again. zal er weer veel zeggen. Danny Bryant van het album Just As I Am. Hij is natuurlijk de leermeester, eh, heeft hij als Walter Trout. Hij is de leerling van Walter Trout, moet ik dan zeggen. Maar heeft hij al eigenlijk niet meer nodig, want hij staat helemaal op zichzelf. Dit is Shelby Lynn en Tony Joe Slip out the back door and nothing lose. rising. but to heavy alone. Turning loose of the ties that bind. but they are strong. Eh, dit is van die muziek waar je zo lekker een eh, biertje bij hebt. Of een whisky eigenlijk nog beter. En een lekkere sigaar of sigaretten erbij En dan komt dat heerlijk binnen bij je. Laid back noem ik dat. Tony Joe White, hij gaat al heel lang mee. Dit was hem samen met eh, Selby Lynn. Dat is een zangeres uit Engeland, mocht je het nog niet weten. En die maakt een beetje countryachtige muziek. En zij is de schoonzus, hoorde ik net van Rogier. Van de voorman van de vroegere band. Ja, die man die is helaas niet meer. Zij is nog wel gelukkig. En ze maakt nog prachtige muziek. Tony Joe White heeft eh, al heel wat albums op zijn naam staan. Maar er is eh, een hele mooie collectie van hem uitgekomen. Die heet Collected. En Collected staat garant meestal voor die hele goede boxen, weet je wel. Alan Parsons en dergelijke. Tony Joe White heeft er ook eens Het zijn maar liefst drie cd's. En vooral de derde is heel belangrijk. Dat zijn allemaal samenwerkingsvormen op met onder andere deze Shelby Lynn. Maar ook J.J. Kill en Eric Clapton. Helemaal de moeite waard. We gaan terug in de tijd met het scheurreizen van de jaren 60. Hier is niemand minder dan Wilson Pickett. don't find it. Luciano Radio, alles kan. Mijn naam is Frank van Engelen. Dit is de nieuwe Buddy Guy. Het album heet Rhythm and Troop. Troop, dat was een band. Rhythm and Blues, dat heet Meet Me in Chicago. Lord, it's been overdue. Got to get back to the windy city for some funky little sweet home in Chicago. Baby, I'll show you around. in Chicago. Let me take you downtown. I've covered every nook and I've been all over the world. Nothing better than walk downtown with a sweet home Chicago girl. in Chicago. Up and down Street. in Chicago. Get yourself something to eat. Chicago. Buddy Guy was dat van zijn nieuwe album. Dat heet Rhythm and Blues. Een dubbelalbum trouwens, met eh, niemand minder dan Bad Hart eh, in de gelederen. Maar vooral Buddy Guy zelf. Toen ik het album thuis draaide, toen, dacht ik, eh, toen ik de zang hoorde, dacht ik... dat kan Buddy Guy nooit zelf zijn. En toen ging ik kijken en toen was hij het toch echt. Dus hij heeft wat als zijn stem gedaan en ook als een geluid van nummers in ieder geval. Het is stevig dit album, heel erg goed. En wat mij betreft een van de beste albums van dit jaar. Wat het beste album is het niet, maar dat hoor je de volgende keer nog wel bij. Buddy Guy dus een Meet Me in Chicago. Deze klanken geven aan dat we het album van de week met je gaan verhapstukken. Het album van de week komt van een goede vriend van mij uit Texas. Ik ben in uh, maart in Texas geweest met uh, Lia. En wij hebben daar Steve Grace ontmoet. Steve Grace is een uh, eh, mondharmonica speler. Hij is in Nederland ook al aardig bekend, moet ik zeggen. En eh, hij heeft vooral een hele goede gitarist ook. Maar het gaat om deze man, deze Steve Keus. Hij heeft een nieuw album gemaakt, heet Someday. Hij trad op eh, daar in, eh, in een gitaarclub in Texas. Met onder andere Judy Lynn. Maar toen heb ik hem even gesproken. Toen heb ik gezegd, do you got your own albums? And yes, he did. So, he sent me one and I got one. And uh, this is what he said. Frank, best wishes from Texas, Steve. Ja, we gaan drie tracks van dit album draaien. Doe ik niet gauw, betekent wel dat ik het heel erg bijzonder vind. Welkom als je er net buiten komt. We zitten hier in het kantoor van de buurman. Mijn naam is Frank van Engelen van Radio 501. From 10 to Midnight, Frankie B-Boy in Blue Sienna Radio. Eerste nummer van Steve Crash van het album Someday Hate. Why? Hate, uh, but put the cocaine down. die slidegitaar van James Henry erin. Dat is echt een gitaarwonder van de allerhoogste plank als je het mij vraagt. Sunday luister je naar, tenminste het album van Steve Grace. Good evening, Steve. How are you doing? I know you tune in eh, to this station. And it's very nice to have you as my special guest here from the week. En uh, nummer wat ik net draaide, dat heet The Put The Coke The Cane Down. We gaan nog een stuk draaien en dan eh, gaan we ze dadelijk weer wat anders doen. Dit is een nummer dat heet Why People Like That. En dat is weer heel wat anders. Louisiana. They take your love and your money. They take your sugar and your honey. They take your skin and your fat. Why they treat me like that? Come on. They take your house and your home. Take everything that you own. They take the shirt off your back. back. your house and your home. They take the flesh from your bone. They take the shirt of your back. Why did you treat me like that? Come on, baby. Hey, this is Tommy Z, and you're listening to Bluesiana with Frank Van Engelen. Every Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Bluesiana. Yeah, thanks Tommy for joining in. <laughs> het kantoor van de buurman. Hey, hoe is het bij jullie allemaal? Heb je nog een beetje naar je zin? Alright, alright, alright. Zo mogen we het horen. Blues and more, elke vrijdag from 10 to midnight. Ik ben Frank van Engelen, ook al Frankie B-Boy genoemd. Wil je mijn band zien? Moet je blijven hangen. Dan zal ik je straks vertellen waar ik ga spelen aanstaande zondag. En als we het dan toch over het spelen hebben, dan gaan we het hebben over de concertagenda. Maar ja, morgen namelijk, dan is het 7 eh, september. 7 hè? Ook hier? Ja, ja, ja. Helemaal goed. De 7e kan je Little Steve en de Big Beat zien in het café in Wageningen. Op 7 september morgen Castle Rock in Mertselen in België, in heel eind. Bluesrock Festival is in Tegelen, ook in België, ook eh, een paar dagen lang. Kan een heleboel vrienden van mij naartoe, dus die luisteren vanavond ook niet. Nee, Ron, daar kan je niks aan doen natuurlijk, hè. Eh, wat hebben we nog meer? Jack Morrison is in de Heineken Music Hall. We hebben American Aquarium in the Woods in eh, Lage Vuurse. En Erik Stekkel, het wonder uit Amerika. Die kan je samen zien met Live Leeuw in de Groene Engel in Os. Gaan we naar de achtste. De achtste hebben we Into the Great, eh, Great Wide Open. Dat is een concert wat vorig jaar eh, zijn begin heeft gevonden. Waar af en toe ook wat bluesmuziek te vinden is. We hebben de Crashers featuring Didi Priest in de Witte Bal in Assen. Castle Rock hebben we weer een dagje. En The Goon, The ehm, Goon met en Lord Bernardo in het Café Wilhelmina in Eindhoven. Guy Forsyth, wie kent hem niet? Hij speelt in Smallwater in Zeist. Dan eh, hebben we ook nog de achtste het Buitenfestival in de Amer. Tuurlijk, in de Amer zelf. Roger Waters, The Wall. Nou, dat was vroeger ook een beetje bluesy, dus ik kan het gerust wel noemen. De Pepperators in Spirits of 16 in Verviers. Eh, American Aquarium, dan nog in Mr. Frits in eh, Eindhoven. Gaan we naar de 13e toe. Ehm, even kijken. Laila Zoe speelt eh, in het Spirit of 66 in de Vervis en dat is in België. En dat besluit de concertagenda. Maar niet voordat ik je verteld heb dat je morgen ook naar een bluesfestival in Amersfoort kan. En daar kan je bijvoorbeeld Wild Indigo zien en Gene Taylor en ook Blues Motel. En ik ben uh, zondag te zien in, eh, hoe heet dat ook alweer, waar wij naartoe gaan? Weet jij dat nog? <laughs> Wij bent eh, het Frankie B en ehm, Friends. En die speelt eh, aanstaande zondag in Maarsenbroek. Ja, moet je wel vroeg je bed uit, want ik ben er om drie uur al met het hele zooitje. Dus dat wordt lekker intimate genieten met een beetje zon in je hoofd. Want echte zon zullen we niet zien. Aanstaande zondag Frankie B-Boy en Friends dus in Maarsenbroek. En dat eh, completeert deze concertagenda. We hebben nog een hele mooie voor je voor het eind van het eerste uur. Luister en huiver. Want ik hou van dit soort dingen. Wow. Ik hoorde het vroeger al van Eric Clapton, van B.B. King, ook van John Mill en de Blues Brothers met Eric Clapton. Maar dit is Joe Bonamassa van het album You and Me. En dit is echt zo vreselijk mooi. De zoveelste plaat van Joe Bonamassa. Zijn laatste album is getiteld In Vienna Acoustic. Maar wij luisteren nog eens naar het fantastische So Many Roads. Frank van Engelen, Blue Vienna. Goedenavond. goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Kantoor van de buurman, mijn naam is Frank van Engelen. Achter de bar staat Ron. hey Ron, hoe gaat-ie? Goed toch? Eh, je hoorde You and Me, tenminste dat album. En het nummer is dus So Many Road. Ik zei ze straks al, een waslijst wie dit gespeeld heeft. Heb je nog een beetje leuk in het kantoor? Ja, wat is dat nou ja? Say je? Alright. Jammer dat ik dan de band weer niet bij me heb, hè? Hé, hey, vind je niet, Chris? Volgende keer wel, hè? Gewoon mijn eigen band, mijn naam, kan mij uitschelen blijf ik hier gewoon de hele avond zitten. <laughs> Joe Bonamassa en uh, je hoorde You and Me heet het album. Ik zei het al, heeft een eh, laatste album. Dat is een eh, dubbel DVD ook nog geworden. Vienna Acoustic. Ron, die heeft altijd een vrouw bij zich. Ja, en dat is Tona. Die is er vanavond niet, maar de volgende plaat is voor haar. Swingen Tona. comes home. And my dream no love you will bring. Will be sweethearts, yes, forever. When my dream goes. feestje met deze man. Mr. Boogie Woogie. De beste pianist van eh, Europa genoemd. Je hoorde het album, het heet The Big Easy. En When My Dreamboat Comes Home. Speciaal voor Tona. Tona, we hopen je volgende keer weer te zien. Ik ga even een biertje pakken hier met de rest van de jongens. En jullie gaan luisteren naar de plaat voor je hoofd van Radio 501. Ik zie je zo weer. Bye. Dit is deze week de Radio 501 plaat voor je hoofd. Chevy, the bigger plan's already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. But the memories they gave him, he'll always consider home. Listening to the radio, some jazz his parents like. 16. This ride was a cool machine. Driving Clara to the dance. He really was living the dream. Asking Bob, can I please go? Take the car, but don't be late. I want you home before 11. That means 11 on the dot. u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis service. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. Gb Stel is de guru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 BFA for You, als het echt om veiligheid gaat. Niet roken, verstandig zonnen, voldoende bewegen, gezond eten, op je gewicht letten, matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. this is Heidi from Pristine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Ik heb hier maar één woord voor. Wereld! Larry Graham in de Central Station opende het tweede uur voor deze Bluesiana Radio. Mijn naam is Frank van Engelen. Welkom in het kantoor van de buurman. Daar komen we vanavond vandaan. Eén keer in de maand hier vanuit de kroeg in Horen. Bluesiana, dat betekent eh, blues en aanverwante artikelen als rock and roll, wat funk, wat soul, maar vooral natuurlijk blues. En eh, als je net goed geluisterd hebt, dan hoor je gewoon pure funk natuurlijk. Met op dit eh, album wat eh, heet Raise Up, waar ook Prince al meewerkt. Daar, ja, daar geeft hij ook wel wat mooie blues things. Hij gaf ook een hele mooie blues solo in Paradiso. Larry Graham zat vroeger trouwens ook in Sly en The Family Stone. En hij was dan ook al niet vies van blues likjes. Dit heette eh, It Ain't No Fun To Me. Nou, echt wel, want ik hou van dit soort dingen. En ik hou vooral ook van blues en aanverwante artikelen. Want mensen zeiden altijd vroeg aan mij... Frank, blues, ga toch heen man, dat is saai. Nou, ik heb die mensen heel gauw uit de droom geholpen... want blues is om de dode donder niet saai. Het is maar of je het ook draait, want er zijn zoveel soorten... Het kantoor van de buurman, het decor voor vanavond. En we hadden vanavond ook een band hier. Die is inmiddels al naar huis. Ik weet niet waarom dat zo vroeg is. Maar de volgende keer neem ik mijn eigen band mee. En dan laat ik rond gitaar spelen. Dat lijkt me wel wat. En Tona nou zingen. En dan ga ik eh, de regie doen. Vind ik wel aardig. Dan ga ik eh, lekker biertje stappen en zo. Helemaal leuk. En Christy mag dan gewoon eh, de glaasjes spoelen of zo. Helemaal leuk. Voor Rogier zoeken wij nog wel wat anders. Rogier is trouwens mijn technicus. Hij zegt ook goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal zijn. Goed, we gaan door met het tweede uur. Want ik heb nog een heleboel mooie muziek met je te verhaalstukken. We gaan naar een band. Die noemt zich de Insomnia's. Ze komen uit Amerika. En ze komen van een uh, dubbel uh, live DVD. De 30 Annual Artist Revival. Hier zijn die Insomniacs in Description Blues. I was in love with a married woman Because I just couldn't help my myself. I was in love with a married woman because I just couldn't help myself. But I don't go around breaking up families. And there's a reason why I left. She looked at me like she could kill me. When I said we were through. she looked at me like she could kill me. When I said we were through. But I'm on the side that's doing the building. Not the wrecking crew. Goedenavond, 6 september, de gember. Nou, de gember van september. Blue Luciano Radio, op vrijdag van 10 to midnight. Ja, dankjewel. Je hoorde de Insomniacs net met de Description Blues. En je gaat het niet geloven, maar dit is toch echt Dr. John. En het heet Lockdown. al. Deze man is keihard terug. Dr. John de Night Tripper heette die vroeger nog steeds. Maar de Black Keys die hebben hem uit de stof getrokken. Got Short Down heet het nummer van de fantastische schijf Lockdown. Ja, en deze man mag niet ontbreken. Een tijdje geleden was ik in Utrecht op het Roots Festival. En dit was de headliner. En wat voor een. Warren Ains met zijn band. Dit heet Just As A Friend To Me. die kunnen gewoon alles. Dit is er één. Warren Haynes met zijn band. En Just As a Friend Could Be. Ja, van het album Man in Motion. En bedacht hiervan. Het album van de week. Hier is de Texarian Blues van Steve Grace. En het nieuwe album heet Sunday. Kijk in iTunes of waar dan ook, want hij is overal te koop. Ik ga even blossen. Christine. You're now listening to Sienna with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Let's welcome Freddie Fender, Doug Somm, Augie Myers. Come on, guys. Laco Jimenez, the Texas Tornado. Oh, yeah, how we doing out there, baby? Cahuto rock and roll time. Let's do it. ik in maart hè, in eh, Texas. Ja. Maar niet bij de tornado's. Ja, daar. De tornado's, dat waren onder andere Freddy Vender. En eh, een heleboel andere mensen. Jacco Marines of Flaco Jiminez Ja. Dankjewel. My En daarom is het leuk om dit programma te mogen doen. Je hoorde net de Texas tornado's van het live album. En dat heet eh, Son de Saint Louis. En zo net Barons Whitfield met de Savage Soul Band van het album Dick Death Ivory. En je hoorde My Baby Didn't Come Home. Tijd voor weer wat anders. Dit is Professor Louis en de Central of the Blues. my window, bathed in old world sunlight. Ja. Zo af en toe hoor je hele goede muziek op de radio. Op Radio 2 bijvoorbeeld. Maar Mart die heeft een programma dat heet Off The Record. Daar hoorde ik dit album in. Professor Louis. En dat album heet The Crowmatics, The Central of the Blues. Hoorde je net. En deze tonen geven aan dat we toe zijn aan een onwijs mooie ballad. Wij waren onlangs in eh, Apeldoorn voor een speciaal blues uh, event. Dat was de 4000ste gig in het Apeldoornse Bluescafé, waar ook deze man op trad. Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Binnenkort ga ik een interview met hem hebben. En dan gaan we het hebben over de Blues Challenge, want daar gaat hij aan meedoen. En ook over de diepzinnige betekenis van zijn nieuwe album. Het heet The Broken Heart for Sale. wanna be your man. I learned things in my life. I believe no teacher could have taught me about love and hate and how. luistert naar de radio 501. Goedenavond vanuit het kantoor van de buurman. En kom volgende keer langs, want één keer in de maand zijn wij hier. dan blues. Bluesiana. The finest blues you've never heard. Been there, done that, <laughs> zeg ik dan. Je hoorde Lindsay Alexander net in eh, Go Back To My Own Used To Be. Het zit er bijna op. Mijn naam is Frankie B-Boy, oftewel Frank van Engelen. Van eh, Frankie B-Boy en zijn friends, die je aanstaande zondag te zien zijn in Maarsebroek in Café Unique. The Blues with a Howling Bite. Maar daar zit ik vanavond niet voor je, want ik zit hier in het kantoor van de buurman om mijn bluesprogramma te doen. Bluesiana Radio dus, elke vrijdagavond van 10 to midnight. En we zijn bijna aan midnight aangekomen, middernachtelijk uur. Maar niet voordat ik je nog de nieuwe albums heb genoemd. Wat hebben wij voor jou in petto? De Skybox van Dwayne Elman. Een prachtig overzicht met maar liefst 7 cd's. Ga naar je platenboer en gewoon bestellen en gewoon mij de schuld geven als je niks vindt. Want dan koop ik hem meteen van je terug. Dan Stamp, het nieuwe album van eh, Gavin Mule. Met een eh, zeer bijzondere tweede cd erbij met Bad Heart. Heleboel andere mensen die allemaal duetten zingen met eh, Born Ains. Solo Live van Kirsten Teen. Zij gaat binnenkort weer in Nederland verschijnen. Another One Here is het nieuwe album van Brian Lee. Hij komt uit New Orleans. Dan hebben we een heel bijzonder album. De Monterey Pop Festival met vier cd's. Met alle artiesten die daar ooit geweest zijn. Jimi Hendrix, The Who, Joe Cocker, John B. Sebastian. En ook, eh, hoe heet die man, eh, Ravi Shankar. Ja. En een heleboel andere mensen nog. De mamas en de papas die knettervol zongen. Maar hoogtepunt van dat eh, optreden was Otters Redding. En hij is ook niet meer. De meeste trouwens niet meer. Walter Trouts heeft een nieuw album en dat heet Tribute eh, voor Luther Allison. Broken Heart for Sale hoorde je net al bij mij. Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Dan eh, Time at Woody's, het nieuwe album van Will Sophie. Hij is de vroegere gitarist van onder andere Alberg, Living Blues, Blazing Aces en ga maar zo door. Een man waar je rekening mee kan houden. Binnenkort heb ik hem in het programma ook. Knocking on These Blues heet het album van John Primer en Bobby Corritore. Chicago Blues van de Bouwers op de Plank. Sell Your Soul heet het album van The Dam and Dirty, oftewel Kevin en Misha van Blues Motel. The Unplugged Man, die hebben ook een eh, akoestisch album gemaakt. Gerrit en eh, George zijn dat. En een live recording is er dan nog van Hendrik Fruisleder uit Duitsland. Komt nog veel meer aan. Ik kom binnenkort ook met een nieuw album, maar daar ga ik nog weinig over zeggen. Ik bedank je hartelijk voor het luisteren. Ik heb nog één opname voor je. De dame komt uit Joegoslavië. Laat me horen, schat. Dit is Anna Popovic. En Can You Find The Thrill In Your Heart. Hey, ik zie je volgende week weer. Goed weekend nog en dan uh, ehm, bye bye. maar niet voordat ik eh, de mensen hier bedankt heb voor het komen. En natuurlijk Ron van het kantoor van de buurman. Veel wetenschap en de groeten natuurlijk aan eh, Tona. Eh, Chris bedankt. Mijn technicus Rogier en alle mensen hier bedankt. Bedankt voor het luisteren allemaal.